Apple heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst behaald van 6 miljard dollar. Dat kwam vooral door de groeiende verkoop van iPhones en iPads. Het Amerikaanse computerbedrijf verkocht ruim 16 miljoen iPhones dat is 86% meer dan in het vorige kwartaal. Van de nieuwe iPad gingen er ruim 7 miljoen over de toonbank. Gisteren kondigde Steve Jobs, de topman van Apple, aan dat hij met ziekteverlof gaat voor onbepaalde tijd. Het aandeel van Apple kelderde daardoor eerst flink, maar door de goede kwartaalcijfers werd het verlies beperkt tot ruim 2 procent. In Haïti is de voormalige dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Gisteren werd hij in zijn hotel ondervraagd door een rechter en een aanklager. Na het verhoor mocht hij weer gaan. Een rechter moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. Duvalier is 59 jaar. Hij voerde van 1971 tot 1986 een schrikbewind in Haïti. In die periode zou hij miljoenen aan overheidsgeld hebben gestolen. De afgelopen 25 jaar woonde hij in Frankrijk. In Leidse Rijn, de Vinexwijk van Utrecht, komt voorlopig geen groot winkelgebied. Eind december had de eerste paal al geslagen moeten worden, maar in het beloop...